Raymond Seree met het NOS-journaal. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag staat open voor een debat met de gemeenteraad over de onrust in de Schilderswijk. Zondag liep daar een anti-IS-demonstratie uit de hand. Van Aartsen komt deze week terug van vakantie en dat is volgens planning. Hij onderbreekt zijn vakantie niet, zegt een woordvoerder. Onder meer de SP had Van Aartsen gevraagd terug te komen en geen demonstratie meer toe te staan. Wanneer de burgemeester en de gemeenteraad in debat gaan is nog niet bekend. Groente- en fruittelers zijn bereid om een overtollige productie aan voedselbanken te leveren als de EU daar toestemming voor geeft. Brancheorganisatie LTO Nederland heeft erover contact met voedselbanken. De EU moet dan wel akkoord gaan met het gecoördineerd uit de handel halen van een deel van de voorraad. Telers willen gezamenlijk 5 tot 10 procent van de productie uit de handel nemen. Ze moeten daar dan onderling afspraken over maken en omdat dat wordt gezien als marktverstoring is dat normaal gesproken verboden door de EU. Maar in bepaalde situaties kan de EU er toestemming voor geven. Tijdens de EHEC-crisis gebeurde dat bijvoorbeeld ook. De vrouw die zondag in het Friese Sint-Nicolaas gaat twee jongens van 14 aanreed... wordt verdacht van poging tot doodslag. De vrouw van 57 wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris... en dan wordt bepaald of ze langer in voorarrest blijft. Uit gesprekken met getuigen en het sporenonderzoek maakte de politie zondagavond al op dat de vrouw de jongens mogelijk met opzet had aangereden. Daarbij raakten de beide jongens gewond. Een van hen ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. De Europese Commissie heeft nog eens 5 miljoen euro vrijgemaakt voor noodhulp aan Irak. Volgens de commissie wordt de humanitaire ramp in het land met de dag groter. Zo'n 200.000 Irakezen hebben dringend hulp nodig. In het noorden van het land zitten tienduizenden mensen vast. In de bergen waar ze nauwelijks te eten en te drinken hebben. Ze zijn op de vlucht voor het jihadleger van IS, voorheen ISIS. En dan het weer. Verspreid over het land trekken een paar buien. Lokaal met onweer. In de kustgebieden wordt het wat droger. Verder overal geregeld zon. 19 tot 21 graden. En de komende dagen dan verandert er weinig. Dit, Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Muiden 3 kilometer, voor Eembrugge 2 en voor Afrit Bunschoten 2. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Afrit Bunschoten 2 kilometer voor knooppunt Berg 2. Bij Rotterdam op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet voor knooppunt Benelux 2 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Rotterpolderplein 3. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag voor knooppunt Meer 2.